Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Tientallen vrachtwagens met noodhulp zijn vandaag Gaza binnengelaten... maar staan nog vast bij de grensovergang van Kerem Shalom. De vrachtwagens met vooral babyvoeding kunnen niet verder... vanwege problemen met de logistiek en veiligheid. Om wat voor probleem het precies gaat is niet duidelijk. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren dat Israël... na een blokkade van 2,5 maand een basishoeveelheid voedsel zou toelaten in Gaza. Volgens hulporganisaties is dat niet genoeg. Tienduizenden kinderen zijn zijn al onder De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar Israël. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken had daarom gevraagd... om te kijken of Israël nog wel voldoet aan de voorwaarden om samen te werken met de EU. Volgens Veldkamp is de Israëlische blokkade van de hulp voor Gaza... een schending van het internationaal recht en moet dat uitgezocht worden. Mensenrechtenorganisaties zeggen al maanden dat Israël zich schuldig maakt... aan schendingen van het internationaal recht of zelfs genocide. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat grondig onderzoek doen naar de besluitvorming rondom staalslakken. Dat zijn overblijfselen na de productie van staal waar zware metalen in zitten. Vorige week meldde Nieuwsuur dat het ministerie Tata Steel tot twee keer toe heeft geholpen bij het afzetten van die staalslakken. En dat ging in tegen intern beleid. Staatssecretaris Jansen zei in het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat het in kaart moet worden gebracht hoe dit kon gebeuren. De politie heeft vijf verdachten opgepakt voor het plegen van plofkraken in Duitsland. De Nederlanders zijn tussen de 22 en 33 en worden verdacht van zeker negen explosies bij geldautomaten. De afgelopen jaren zouden ze op die manier bijna 600.000 euro hebben gestolen. De schade was nog veel hoger. Die liep op tot in totaal 1,7 miljoen euro. De verdachten worden overgeleverd aan Duitsland. Het weer vanavond en vannacht klaart het op bij een graad of 9. Morgen opnieuw zonnig, maar het waait wel flink bij 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd veel vertraging rond Amsterdam. Zoals op de A9 Alkmaar richting Diemen... tussen Batuverdorp en afrit AMC... 10 kilometer file met een half uur vertraging... De A10, de A10 Oost, vanaf afrit Volendam tot Amsterdam over Amstel. Een file van 8 kilometer en dat kost je bijna drie kwartier extra. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht voor een politieonderzoek... en dit gaat zeker tot half acht vanavond duren.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 Mooie baslijntjes, niet van de hele bekende jazzmuzikanten, dat doe ik een andere keer, maar toch gewoon hele fijne baslijnen. We begonnen met, eh, ja, iedereen kent hem wel, George Benson, Sunny, het nummer uit, van een, een cd'tje of LP was het toen de tijd. Even kijken hoe die ook weer heette. Ehm, ik zie wel dat er hele bekende mensen op meespeelden. Ik zie staan de, namen van Herbie Hancock op piano... Billy Copham op de drums... Pepper Adams op tenor, bariton sax, uh, eh, Shuki, Snooki Young op de trompet, onder andere. Mooi nummer. En dat komt van een cd. Ik, even goed kijken hoe die heet. Kiplet Gravy. Mooi cd, leuk cd. Het volgende nummer wat ik heb klaargezet is... Eh, ja, we zitten toch nog in een overgang, zou ik bijna zeggen... naar wat ouderwetse jazz. Is een nummertje van Maxine Sullivan, een Amerikaanse jazzzangeres. En die heeft op de plaat een nummer... Met, die heeft ook wel vaak met Scott Hamilton gespeeld. Ik heb uitgezocht voor vandaag... I Thought About You. En daar komt die. Maxine Sullivan samen met Scott Hamilton. Hier niet onbekend in Zandvoort. I took a trip on a train and I thought about you. We passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding street stars shining down on some little town, and with each beam, same old dream. At every stop that we made, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeped through the crack and looked at the track, the one leading back to you. And what did I do? I thought about you. are we left same old dream. At every stop that we made, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeped through the crack looked at the track, the one leading back to you. And what did I do? What did I do? What did I do? I thought about you. Maxine Sullivan. En eh, oh ja, hier hoorde je ook weer een lekkere bas in. Low, een lekkere basloop in dit nummer. En op de saxofoon natuurlijk Scott Hamilton. De volgende die ik heb klaarstaan, dat is Milt Jackson. Een hele bekende jazz-vibrafonist. Eh, heel bekend vanwege zijn spelen bij de Modern Jazz Quartet. Een van de langst bestaande bands in de geschiedenis van de jazz. Van hem heb ik ook een nummertje klaargezet. Milt Jackson, Back's New Groove. Bye. microfoon uh, Milt Jackson. <clears throat> Af en toe kom je toch eh, vreemde cd'tjes tegen. Zo kwam ik eh, tegen de Bombay Jazz Palace. Dat is een verzamelalbum uit 2002. En daar staat allemaal muziek op. 14 nummers die allemaal beïnvloed zijn door traditionele Indiaanse muziek. Zowel als verschillende soorten jazz en funk. Het is echt een, ja, een raar album. Maar er staan hele bijzondere dingen op. Ik heb laten twee nummertjes van horen. Het eerste wat ik laat horen, dat is eh, eh, de bij Jazz Palace eh, Blues for Harry. Of Harry. En dat wordt gespeeld door Davy McKay op de piano en Vicky Hamilton, een Engelse jazzzangeres. eens even kijken. Blue, even kijken waar ik hem nou kan vinden. Oh ja, hier heb ik hem. Blues for Harry. Jana, Tara, Kita, Tita, Kata, Tagana, Tagana, Tagana, Tagana, Hadi gel, tarih, ziet daarin. En eh, in die tijd was dat eh, natuurlijk wel erg in om dat eh, te doen. Op deze typische cd vond ik ook nog een, een, nummer van een Nederlandse groep. Ik ga hem even opzoeken, want dat is een groep die iedereen wel van naam kent. Het, het, groepje heet Shocking Blue. En iedereen weet natuurlijk wel Venus en dergelijke. En ze hebben ook wel een instrumentaal nummer gemaakt. Dat heet Akka Araga. En dat staat ook op deze bizarre uh, cd uit Engeland. Eh, Shocking Blue, Akka Raga en natuurlijk ook weer die, die Indiaanse invloeden. Shocking Blue was dat. Instrumentaal. Eh, geen zang van Mariska Veres. Die overigens eh, zelf wel jazz-cd's gemaakt heeft ook. Uh, en die zijn ook wel de moeite waard. Daar heb ik ook wel eens een keer iets van geduid. Ik, ik, vond het gewoon zo verrassend om Shocking Blue... op deze verzamel uh, cd uit Engeland tegen te komen. Met Indiaanse invloeden. Leuk nummer. even kijken. Ik had beloofd wat aan de basgitaar te gaan doen. Of de bas in zijn algemeenheid. Uh, even kijken waar we dan mee beginnen. Oh ja, dan begin ik hiermee. Kort stukjes zijn dat. Dit, dat kent iedereen. Ja, is natuurlijk George Baker, heel bekend. En eh, deze is ook eigenlijk heel bekend. Dus deze. van eh, Cheek, Good Times. En dat, gaat nog minuten door, maar dat zijn hele herkenbare eh, baslijnen. En dat zit tot mijn verbazing in veel meer muziek. Eh, je hebt onder andere een bandje Cube in the Blizzards, ook bekend uit popmuziek. Maar er is een, toen Herman Brood uit die band ging... kwam daar Helmich van de Vecht in. En die had wat jazz-invloeden. En zo staat op, het, op de LP Apple Knocker Flophouse... een nummertje Help Me. Luister en geniet. Cuban Blizzards. me be. I can't do it all by myself. You gotta help me, baby. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. Help me, babe. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. legendarische band Q in the Blizzards. Eh, eh, mooie jazzy nummers van eh, de, de LP Apples Knockers Flophouse. Op de bas wordt die Herman Dijnem en op de piano Helmich van de Vecht. Ik las trouwens dat Hans Lavaille, die de drumde... dat hij op het bluesfestival in juni in eind juni volgens mij in eh, Grollo eh, ook muziek van Cumul the gaat spelen. Een andere leuke jazz eh, is van Tin Lizzy, ook wel een bekend beentje. Tin Lizzy, even kijken of ik die ergens neergezet heb. Tin Lizzy. Hier heb ik hem. Dancing in the Moonlight, ook een bekend nummer van Tin Lizzy. Mooi intro. should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance, but I'm dancing, dancing in the moonlight. It's caught me in the spotlight. It's alright. Dancing right. in the moonlight on this long hot summer night. It's three o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by ten. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing right. in the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's caught me. Ook een eh, lekkere baslijn in het nummer van Thin Lizzy. Dat geldt ook voor de volgende eh, keuze. Dat is eigenlijk wel een bijzondere... Ja, dat is eigenlijk wel heel toevallig. Want op 18 mei 2010 eh, werd eigenlijk de eerste debuutalbum uitgebracht van Janelle Monet. De Arch Android. En daar staat ook een nummer op met een lekkere ja, basloop zou ik zeggen. Janelle Monet. Hier heb ik hem. Comes Alive. London every Monday night. That's when we come alive, like a schizo round while your roses died. I came alive. Chanel Monet, zeer de moeite waard. Gaat natuurlijk meer naar de pop, maar wel de moeite waard. Eh, het volgende is uh, Jazz Bois. Is een instrumentaal trio. Eh, een beetje brengt kosmische, ritmische groove uit Budapest. En van hun LP, CD, Still Blunted, het nummertje Shangri-La. Jazz Bois. formatie Jazz eh, uit Budapest... Eh, met nummertje Strangli van hun laatste cd, en cd 2024. dan kom ik bij het volgende wat ik nog klaargezet. En dan moet ik even kijken hoe die band precies heet. De Fatback Band. En die hebben het nummertje Mr. Batsman. dit was eh, de, Fatback Fat Black Band eh, met Mr. Baseman. Eh, Living in the Street heet de cd-box. mooie muziek. en allemaal lekkere jazz, loop, lekkere borstloopjes zaten erin. Keren we terug naar de, de jazz van... ja, wat een, beetje de mainstream jazz. En dan ga ik afsluiten met twee nummers die ik nog even kijken wat ik die kan vinden. Dit is een hele bekende, de Manhattan Transfer. Tijden niet van gedrag, maar wel leuk. Look at that look in his eye. You know I wouldn't lie. That cat is higher than a kite. Boys, he's high. Oh, look at them two black eyes. Oh, me, oh, my. That cat is higher than the sky. When you see him tipping round and round the block, oh, you know that cat is very big, good clean down to his socks. That cat is high. Look at that look in his eye. Oh me, oh my, that cat is higher than the sky. Yeah! cat <laughs> That's right. Thank you. Ja, dat was natuurlijk Manhattan Transfer Live. Eh, ook vrolijke muziek. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Dat is de WDR Big Band samen met Diana Reeves. Don't Get Around Much Anymore. Heel bekend nummer. Diana Reeves. Ook swingeling. the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd go to the club the door. But they didn't ask me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why dig up old memories, broken advice? Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Thank you very much. Yes, Diane Reeves, ladies and gentlemen. It's Diane Reeves. Samenstelling en presentatie, Auke Beuving. Ik zou zeggen, ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Er zat van alles in. Veel oude jazz vandaag, maar toch ook eh, lekkere baslijnen in het tweede deel. Ook wat nieuw. En eh, ik zou zeggen, maak er een mooie zondag van. Ga naar buiten en geniet. Eh, het ziet er hier aardig uit. Dus wie weet is een strandwandeling niet verkeerd vandaag. Ik zou zeggen, eh, tot een volgende keer. En we gaan eruit met een, een hele nieuwe cd van, even kijken, Ben Lamar Gay.